Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De KNVB komt met pauzes voor spelers die meedoen met de Ramadan. In de eerste divisie en de eredivisie kunnen scheidsrechters de wedstrijd even stilleggen als de zon ondergaat, zodat voetballers snel wat kunnen eten en drinken als ze meedoen aan de Ramadan. Tijdens die maand mogen moslims overdag niet eten en drinken. De komende maand staan er 13 eredivisiewedstrijden op de planning op momenten dat de zon ondergaat. Clubs hebben instructies gekregen over de pauze die zo kort kort mogelijk moet zijn. In de Engelse Premier League zijn die pauzes ook ingevoerd. Voor het eerst sinds drie weken rijden er in Griekenland weer treinen. Vorige maand was er een dodelijke treinramp. 50 mensen overleefden dat ongeluk niet. Spoorwegpersoneel stopte toen met werken, maar pakt het nu weer op. Maar nog, niet lang, nog lang niet alle treinen rijden, weet correspondent Thijs Kettenis. Het gaat om een heel uitgeklede dienstregeling met alleen stoptreinen. Eh, dus dan moet je onder meer denken aan het eh, regiospoor rondom Athene... van de stad naar de havenstad Piraeus bijvoorbeeld. En eh, nou, die lijnen zijn vooral belangrijk voor mensen die de trein nodig hebben om eh, op hun werk te komen. Vanaf 11 april wordt de volledige dienstregeling weer opgepakt. En deze superhelden komen terug. De Power Rangers die komen weer bij elkaar. De vernieuwde versie van deze superhelden-serie heet Mighty Morphin Power Rangers. Once and Always en is vanaf 19 april te zien op Netflix. Vijftieners die nemen het op tegen de gemene Rita Repulsa. De originele cast die keert ook terug. 30 jaar na dato trekken ze hun rode, blauwe, zwarte, groene, gele en roze pakken weer aan. Want... Once a ranger, always a ranger. En het weer. Bewolkt, af en toe regen. Kouder dan 10 graden wordt het niet. Morgen ook regen, zon en flink wat wind. Het wordt 12 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat nog file op de A1. Van Amsterdam naar Amersfoort bij Naarden is de vertraging nog 10 minuten. Er staat een kapotte vrachtwagen, er zijn er twee rijstroken dicht.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 It's about to get crazy. 24 hour party. strike one up on the roof. strike 2 move. Feel so high, I'm never coming down. Tell my friends, don't, don't believe. Let's go hard, let's Feel so good this time, we're staying It's an all nighter, baby.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 dat ik het Gewoon eventjes binnen Je stemming heeft een wisseling. Nu ben je een herinnering. Ik ging achter geld aan en raakte verstikt erin. Bleef van links naar rechts gaan. Nu zit ik er middenin. En ik maar denken dat jij anders was. Ga niet wachten hier op jou, ik heb te lang gewacht. Blijf maar weg van mij, je hebt je kans gehad. Al die cash op mij, dat komt al lang van pas. Als ik kijk naar de tijd, is het echt gevlogen. hebt het high, ik ben net daarboven. Zij zegt hi, ik ben weggelopen. Zo van mij, zij verpest geloven. Ze is echt gebroken, maar een mooie vrouw. Het is niet echt gelopen hoe ik het ooit wou. Je moet wel geloven, heb je nooit gesausd. Zie je echt de bodem, dan wie gooit een touw? Hele zaterdag heb ik nagedacht. Zag je gisteren met een vage gast. Zeg je eerlijk, voel me raar genakt. Weet je nog hoe ik kwam toen je jarig was? Weet je nog wie je zei dat je waarde had? Al die apps is te laat voor dat. Ja, spijt dat van later pas. Stuur je naar de deur, schat, daar is je jas. En ik maar denken dat jij anders was. Ga niet wachten hier op jou, ik heb te lang gewacht. Blijf maar weg van mij, je hebt je kans gehad. Al die cash op mij, dat komt al lang van pas. Ik vraag me af waarom het zoveel moest komen, schat. Of dit alles hiervoor nodig was besloten dat het over was Je hebt mijn grens bereikt, geen overmars Nu wil je dreigen met nee, je mag je zo niet zien Maar je hebt hem ermee En bovendien heb ik nog zoveel shit op jou Maar die dingen laat ik ook niet zien Ben je doof misschien, nu zijn de dagen lang Maar de nachten kort En stiekem op jezelf dat het anders wordt Maar wat zeker is, is dat het beter is dat jij verliefd op iemand anders wordt Ik hoorde wat je doet en ik vind het vreemd Het lijkt alsof je in een film leeft Maar het gaat niet beter worden als je dingen neemt En ik helemaal niks van mijn kind verneem Plus toen ik in mijn cel opgesloten zat Hoorde ik dat je met een gozer was ik zeg je eerlijk, voel me zo genakt Maar ben niet boos op dat, nee, ik sta boven dat En niemand anders moet je pijn verzachten Want ik zet je bij deze uit mijn gedachten Vreemd gaan is wat je van mij verwacht Maar zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten Ik hoop dat ik binnen drink Gewoon eventjes binnen je stemming heeft een wisseling Nu ben